uur. Perleegwater met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Arizona worden bijna alle abortussen verboden. De hoogste rechtbank van die staat heeft een wet hersteld... die in 1864 werd opgesteld tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Die wet is over twee weken weer van kracht. Dan zijn abortussen in Arizona alleen toegestaan... als daarmee het leven van de vrouw kan worden gered. Arizona is de 15e staat die strengere abortuswetgeving invoert... sinds het landelijk recht op abortus twee jaar geleden werd geschrapt. Het aandeel fietsers onder verkeersdoden in het Nederlandse verkeer neemt verder toe. Vorig jaar was 39% van de slachtoffers fietser. Aan het begin van deze eeuw was dat nog zo'n 20%. Vorig jaar kwamen 270 fietsers om in het verkeer. Het merendeel door een botsing met een auto. Sinds 2020 sterven er meer fietsers in het verkeer dan automobilisten. Volgens het Witte Huis heeft Israël nog steeds geen geloofwaardig en uitvoerbaar plan... om burgers bij een grondoffensief in Rafah te beschermen. Er zijn zorgen over de huisvesting en toegang tot medische zorg voor Palestijnse burgers. De Israëlische premier Netanyahu houdt vol dat een aanval op Rafah noodzakelijk is om Hamas uit te schakelen. Volgens een klokkenluider bij vliegtuigbouwer Boeing worden er fouten gemaakt bij het in elkaar zetten van de vliegtuigen. Hij zegt dat daardoor het risico bestaat dat onderdelen loskomen van onder meer de 787 Dreamliner. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit doet onderzoek naar de beschuldigingen van de klokkenluider. Eén-eiige tweelingen ontstaan als het embryo in een heel vroeg stadium een versnelde groei laat zien. Het embryo wordt dan in tweeën uiteengetrokken. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van wetenschappers uit Maastricht. Volgens die onderzoekers kunnen dankzij deze nieuwe kennis complicaties bij tweelingzwangerschappen mogelijk worden voorkomen of behandeld.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 In de Amerikaanse staat Arizona worden bijna alle abortussen verboden. Abortus plegen is alleen nog toegestaan als daarmee het leven van de vrouw kan worden gered. Arizona is de 15e staat die strengere abortuswetgeving invoert. Het aandeel fietsers onder verkeersdoden in het Nederlandse verkeer neemt verder toe. Vorig jaar was 39% van de slachtoffers fietser. Aan het begin van deze eeuw was dat nog zo'n 20%. Volgens het Witte Huis heeft Israël nog steeds geen geloofwaardig en uitvoerbaar plan om burgers bij een grondoffensief in Rafah te beschermen. Er zijn zorgen over de huisvesting en toegang tot medische zorg voor Palestijnse burgers. Het weer droog, af en toe zon en een graad of 13. Dit is ZFM. I think I'll call her up. Yeah, I'll call her up now.